uur. Dit is al Negens met het NOS-journaal. Koerdische strijders hebben gesteund door de Amerikanen de strategische stad Tel Abiyad heroverd. Die stad ligt aan de grens met Turkije. Met de herovering is een belangrijke aanvoerroute naar Raqqa afgesneden. De stad die als hoofdstad van IS geldt. De Koerden hebben ook de nabijgelegen grensovergang met Turkije heroverd. In Jemen zou de leider van Al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland zijn gedood. Al-Wuhaishi zou vrijdag zijn omgekomen bij een droneaanval, vermoedelijk door de Amerikanen. Hij wordt gezien als de tweede man van Al-Qaeda en was een persoonlijk medewerker van Osama Bin Laden. De Amerikanen proberen de dood van de Al-Qaeda-leider bevestigd te krijgen, zo heeft een lid van de Amerikaanse inlichtingendienst gezegd tegen CNN. Burgemeester Snijders van Haarlem krijgt extra beveiliging. Zijn auto brandde gisternacht volledig uit. Het Openbaar Ministerie gaat uit van brandstichting en heeft veiligheidsmaatregelen genomen. Er wordt rekening mee gehouden dat de brand een vergeldingsactie is. In april werd de baas van de Haarlemse afdeling van de Hells Angels opgepakt... vanwege de vondst van een wapenarsenaal in een loods in de stad. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben vannacht de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Canada gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Het Nederlandse doelpunt werd in de 87ste minuut gescoord door invalster Kirsten van de Ven. Oranje eindigde daardoor als derde in groep A. Het is nog afwachten of dat genoeg is voor een plaats in de achtste finales. Van de zes pools gaan de vier beste nummers drie door. De kans dat het Oranje lukt is aanzienlijk, want de nummer 3 van groep B, Thailand, is al uitgeschakeld. Het weer, opklaring in het noorden ook wat bewolking, blijft op de meeste plaatsen droog.